Dielke Eertstra eh, met het NOS-journaal. De voorruit van de trein is niet beschadigd door een kogel. Na onderzoek sluit de FBI die mogelijkheid uit. Hoewel er wel een gat in de ruit zit, is het volgens onderzoekers maar de vraag of de trein überhaupt ergens door geraakt is. Eerder verklaarde een conducteur dat de machinist vlak voor het ongeluk melding maakte van de inslag van een projectiel. Bij het treinongeluk vorige week kwamen acht mensen om het leven en raakten meer dan 200 passagiers gewond. Vier van hen klagen nu de Amerikaanse spoorwegen aan. Ze zeggen dat ze aan het ongeluk zwaar letsel hebben overgehouden. In Irak zijn zo'n 25.000 mensen de stad Ramadi ontvlucht. De meeste van hen zijn onderweg naar Bagdad, melden de Verenigde Naties. De vluchtelingen zijn bang voor strijders van terreurgroep Islamitische Staat. Die de Ramadi dit weekend na dagen van zware gevechten. De VN en andere organisaties bieden de vluchtelingen noodhulp en zetten tijdelijke tentenkampen op. De premier van Irak wil Ramadi nu heroveren op IS en hij heeft Sjiitische milities opgeroepen dat te doen. Zo'n 3000 strijders zijn in gepantserde voertuigen naar een militaire basis vlakbij de stad gereden. Er komt een onderzoek naar het declaratiegedrag van de burgemeester van Bussum. De afgelopen tijd verschenen er berichten in de media dat burgemeester Heijman mogelijk vergoedingen kreeg voor een woonhuis dat hij niet heeft. De CDA-burgemeester legt zijn functie tijdens het onderzoek neer. De Bussumse loco-burgemeester neemt zijn taken over. Commissaris van de Koning Remkes heeft opdracht gegeven voor het onderzoek... dat over een maand klaar moet zijn. Remkes zal de resultaten bespreken met de burgemeester... en de Bussumse fractievoorzitters. Dan nog het weer. Vanuit het westen klaart het op, maar er valt ook een enkele bui. Het is een graad of acht. De komende dag blijft het af en toe regenen, mogelijk met onweer. Maar er is ook geregeld zon.